uur. Goedenavond, ik ben Stef Banstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Een half uurtje geleden is ook het bevrijdingsfestival in Assen weer verder gegaan. Het lag daar stil door het noodweer, net als in Groningen en Zwolle. Een van de drie ambassadrices van de vrijheid, Mol, die vliegt van optreden naar optreden in de helikopter. En dat kan haar niet hard genoeg gaan. Stunten! Ik heb eigenlijk ook een beetje hoogtevrees, maar als ik er eenmaal in zit, dan wil ik ook gewoon, ook al wil ik het eigenlijk niet, wil ik toch wel gewoon dat ze echt even gaan stunten. En ik vond het wel heel leuk, maar ik ben nu een beetje misselijk, maar dat trekt wel weer weg, denk ik. Ja, dat hopen we maar, want hierna moet ze ook nog door naar Utrecht. In totaal zijn er honderden optredens op bevrijdingsfestivals in 14 steden door het land. Drie mensen die een koninklijk lintje hebben gehad, hebben die onderscheiding alweer teruggestuurd. Zes anderen denken erover na om dat ook te doen. Komt omdat de voorman van Kick-Out Zwarte Pieter ook eentje heeft gehad. De mensen zeggen dat ze niet geassocieerd willen worden met iemand die tradities wil vernietigen. De gemeente Lelystad heeft vorige maand de bijstandsuitkering van bijna 500 mensen per ongeluk dubbel uitbetaald. Er was er een hapering in het systeem. Een medewerker die bezig was met de administratie wist niet zeker of de betaling wel gelukt was en drukte dus twee keer op de verzendknop. Mensen die hun uitkering dubbel hebben gekregen moeten dat voor 12 mei wel weer terugbetalen. Ja, en heb je al je spaargeld bij elkaar geraapt voor je eerste huis... kom je erachter dat er wel iets heel vreemds verstopt zit in de muren. Overkwam een vrouw in Colorado in de VS. Well guys, here he is, the snake. Ja, een slang dus. Werd al snel gevonden door haar hond. En het bleef niet bij die ene slang. Ze checkte voor de zekerheid ook maar even de andere muren. Ja, you could feel like it was warm and squishy. I feel like I'm the <laughs> first one to find them, but I don't think that anybody would ever say that they knew they were there. Ja, tien slangen vond ze uiteindelijk. Ze denkt dus dat iemand misschien wel wist dat die beesten er zaten, maar het gewoon niet gezegd heeft. Experts denken dat de slangen er al twee jaar zitten, omdat ze ook flink groot zijn. De verhuizen zitten niet in voor de vrouw, want ze heeft al haar geld erin zitten. En verkopen, ja, dat gaat lastig nu. Krijg je nog het weer, vooral in het westen klaart het alweer op en komt het zonnetje ook nog even door. Het is een graad of 18 nog. Vanavond kan het op sommige plekken nog gaan regenen en ook onweren. Maar later op de avond wordt het overal droog. Morgen begint zonnig, later wel buien en een graad of 19. ZFM, verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ADB. In de regio Noord-Holland staat de file op de A7 Zaanstad richting Hoorn.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 De baas van het huurlingenleger Wagner dreigde eerder om zijn leger terug te trekken uit Bakhmut... omdat het Kremlin niet genoeg munitie zou leveren. En de coronapandemie is geen wereldwijde noodsituatie meer. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Drieënhalf jaar geleden kreeg het virus dat stempel.